Vandaag is er een proforma-zitting in deze zaak. B. gaf wel toe dat er kinderporno op zijn computer stond... maar volgens hem had hij dat per ongeluk gedownload... De 55-jarige B werd in augustus in Spanje aangehouden... na een DNA-match met sporen op de onderbroek en pyjama van Nicky Verstappen. De 11-jarige jongen uit Limburg werd in 1998 doodgevonden. Bij een ongeluk in het Limburgse Grashoek zijn twee fietsers om het leven gekomen. Een derde is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze werden vanochtend vroeg op een buitenweg geschept door een busje. Politie zegt dat de, dat de slachtoffers volwassen mannen uit Polen zijn... die vermoedelijk op weg waren naar hun werk. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. Als basisscholen te weinig leraren hebben... kunnen ze in noodgevallen beter een vierdaagse lesweek invoeren. Dat vindt Onderwijsbond AOB. Nu worden soms invallers voor de klas gezet zonder onderwijsbevoegdheid... of worden leerlingen verdeeld over andere klassen... om te voorkomen dat ze naar huis moeten worden gestuurd. Volgens de Onderwijsbond gebeurt dat veel te vaak... en is dat niet goed voor de kwaliteit van het onderwijs. Een vierdaagse lesweek is nu beperkt mogelijk. Wettelijk mogen scholen per schooljaar maximaal zeven lesweken van vier dagen inroosteren. De populairste zoekopdracht op google.nl was dit jaar de in april overleden Zweedse DJ Avicii. Daarna volgden Glennis Grace en Barbie, blijkt uit het jaaroverzicht van Google Trends. In de top 10 staan verder onder andere Meghan Markle, Jos B. en Boer zoekt vrouw. En de meest gestelde vraag op google.nl was... wat is de dividendbelasting? Het weer. In de middag is het overal droog. Het wordt 2 tot 5 graden met veel bewolking, maar soms ook wat zon. Morgen en vrijdag is het rustig en koud weer. In de nachten vriest het licht. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Bij het knooppunt Rotterpolderplein is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Op de A9 richting Alkmaar staat tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. Bij dat knooppunt Rotterpolderplein kan je niet kiezen voor de A200 in de richting van Halfweg. En tot zover de verkeersinformatie.